ik dat nu nog vind. Weemoedig kijk ik om me heen. Ik ben er bekend, maar alleen. Het huis is er nog, ja dat wel. Maar nieuwe namen bij onze bel. Bij die paal was ik met die praat. Die herinnering raak je niet kwijt. maar is ingebleven gebleven, die tijd? Mijn straat,